Maak bij Slam kans op een onvergetelijke trip voor jou en drie vrienden naar Las Vegas. En waag de gok van je leven. Maandagochtend een nieuwe ronde. Niks doen, Jarno van der Wielen. Het leuke is, het roulettewiel blijft hier gewoon de hele tijd staan in de Slam Studio. Dus even een kleine speelronde. Groot of zwart, zeg het maar, daar gaan we. Inderdaad, zwart. Dit is het concept. Zo maak je kans op een reis naar Las Vegas. Ik heb voor je nodig Vegas plus je leeftijd via de app van Slam. En maandagochtend, je het, spelen we verder. Vaste prik nu, dit is Rehab in de mix met een track van Rafael Serrato. But when we win, it's a Instagram. tegen richting het weekend. En dat vind je natuurlijk met de Slam Mix Marathon met dit uur in de mix. Dit is Rehab. Je hoort een track voorbij komen van Thomas Gray, Rumors, daarvoor Kessia en All I See Us. Straks nog een track van Korolova, Empty Skies en ook Mike Dunn en Fiki Motherfucker komt eraan. 20 uur. Give it a little cat, you know what I'm saying? vandaag via de app van Slam. Wat hoorde ik nou net? Freaky motherfucker. Freaky motherfucker van Mike Dunn. Freaky motherfucker. Yes, like that. Freaky motherfucker. Uh-huh. Freaky motherfucker. I have many ladies out there have ever been with a freaky motherfucker? Maybe you all experience what the fuck a freaky motherfucker is. Well, I'm here to let you know if you ever been with a freaky motherfucker before. And if the motherfucker you with tonight ain't freaky, kick his ass out the door. Now a freaky motherfucker, now a freaky motherfucker, now a freaky motherfucker. Freaky motherfuckers. Uh huh. Freaky motherfuckers. Slam Mix Marathon. Daarvoor nog Thomas Newson en Lovra. En Cyberstar. In de mix van Rehab vaste prik. Ook in dit nieuwe jaar 2026 tussen 1 en 2 hoor je hem vlammen. Met straks nog in de mix onder andere Jamie Jones. Live in the boot Lina Banks en ook Joel Corey, de man die de Grand Slam heeft gepakt deze week. Hoor je straks nog vanaf 4 uur in de Slam Mix Marathon. then I got the pulse on freeze. I'ma go hard like a fight machine. like a fight machine. ace and sleeve. How'd I stop? Don't play with me. Been locked in, I got the pulse on freeze. I'ma go hard like a fight machine. attitude. Mental attitude. vanaf 2 uur Jamie Jones in de mix. Maar eerst, de Mix een Track of the Week. Ja, ik zou zeggen, doe het nou niet, doe het nou niet, want het is een remix van deze. Ja. Oh. Ja, moet je dat nou wel doen? Moet je dat niet gewoon zo laten zoals het is? Maar het is gedaan door een echte artiest. Ja, een kunstenaar, want hij doet het al eerder met classics. Freak gedaan door Oliver Heldens zijn remix. Maar nu is het dus tijd voor een nieuwe remix van Lady Hear Me Tonight. Het is de nieuwste van Oliver Heldens en hij heeft hem onder handen genomen. En ik moet zeggen, hij is weer hartstikke goed gelukt. De Mix Marathon Track of the Week, je hoort hem extra vaak. De populairste dancer van deze week is voor Oliver Heldens.